Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Gereerd werd aan een bloedprop boven zijn oog. Vanwege de medische ingreep werd vorige week een stemming in de Senaat over de nieuwe zorgwet uitgesteld. De hersentumor die McCain heeft is kwaadaardig. Hij en zijn familie bekijken nu welke behandeling hij het beste kan ondergaan... en overwegen chemotherapie en bestraling. In 2008 verloor McCain de presidentsverkiezingen van Barack Obama... De oud-president betuigde op Twitter zijn steun aan de 80-jarige McCain. De zoon, schoonzoon en oud-campagneleider van president Trump... moeten volgende week voor de Senaatscommissie komen... die onderzoek doet naar bemoeienis van Rusland bij de presidentsverkiezingen. Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner getuigt maandag achter gesloten deuren. Zijn zoon Donald Trump Jr. en oud-campagneleider Paul Manafort doen dat twee dagen later in het openbaar. Ze moeten vertellen over de ontmoeting die ze vorig jaar hebben gehad met een Russische advocate. Die had gezegd dat ze belastende informatie had over presidentskandidaat Hillary Clinton. Oud-Kamerlid voor GroenLinks Ineke van Gent wordt de nieuwe burgemeester van Schiermonnikoog. Van Gent zat 14 jaar in de Tweede Kamer. In 2013 werd ze regiodirecteur van de NS. Op Twitter schrijft ze dat ze blij en vereerd is met haar benoeming door de gemeenteraad. Het eiland had al twee jaar een plaatsvervangend burgemeester. De vorige burgemeester nam in 2015 ontslag na een buitenechtelijke affaire. Het weer. Van naar het zuiden trekken nog enkele onweersbuien over het land.